Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer steunt een spoedwet van het kabinet om alsnog de avondkluk juridisch goed in te voeren. Maar echt van harte was het niet. Een juridische fout is niet reden om die steun zonder meer in te trekken. Echter, het moet wel klip en klaar zijn dat wat nu voor ligt stand houdt. Morgen stemt de Eerste Kamer over de avondklokspoedwet. Op dezelfde dag dat er een hoger beroep is over de oude avondklokwet. Want die werd dinsdag door de rechter naar de prullenbak verwezen. Het aantal besmettingen was trouwens hoog vandaag. Het RIVM telde meer dan 4600 positieve tests. Het hoogste aantal in drie weken. Schoolbestuurders in Amsterdam proberen ouders een beetje gerust te stellen. Sommige ouders zijn namelijk bang dat hun kinderen op school zonder hun instemming worden gevaccineerd. Ze hebben ook petities getekend en flyers verspreid om dat tegen te houden. Echt nergens voor nodig, zeggen de scholen. Wij kunnen het niet, wij willen het niet en we zijn er ook niet toe in staat. Eh, wij mogen niet eens een sprintje geven aan een kind op het moment dat we niet toestemming gevraagd hebben van ouders. Soms krijgen juffen en meesters zelfs de vraag of ze een handtekening onder een contract willen zetten... waarin ze beloven om kinderen niet te vaccineren. De doorstart van kledingwinkels Steps en Miss Etam is mislukt. Ze zijn opnieuw failliet verklaard. Zo'n 300 medewerkers verliezen daardoor hun baan. Steps en Miss Etam hadden het al moeilijk en toen kwam daar de coronacrisis nog eens bovenop. Een Britse man die al een tijdje gezocht werd door de politie heeft zichzelf gemeld op het bureau. Omdat hij tijdens de lockdown het niet meer uithield tussen zijn huisgenoten, zei hij tegen de agenten. Hij zei dat hij hard toe was aan rust in de gevangenis en liever in de cel zat dan nog een seconde door te brengen met zijn huisgenoten. Het weer. Op veel plekken regent het een tijdje. Vannacht wordt het droog, maar koelt het ook flink af. Lokaal kan het glad worden. Morgen een mix van wolken en zon en een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 en de opkomst van nieuwe virusvarianten. De doorstart van kledingwinkels Steps en Miss Etam is mislukt. Vakbond AVV had het faillissement aangevraagd omdat het personeel geen loon meer kreeg. De rechter heeft dat vandaag toegewezen. In Utrecht zijn vier mannen aangehouden voor drugshandel. De politie denkt dat twee van hen in de top van de Utrechtse drugshandel zitten. Bij huiszoekingen is onder meer harddrugs gevonden met een waarde van meer dan 150.000 euro. Het weer regenachtig, vannacht droog met opklaringen en minimaal rond het vriespunt.